Dit is Juri Stubinitski met het NOS-journaal. In Amsterdam is het en in de binnenstad braken enkele vechtpartijen uit. Aan het einde van de avond meldde de politie dat er 46 mensen waren opgepakt. In de binnenstad van Amsterdam is het nog lange tijd druk gebleven. De spelersbus van FC Twente liep tijdens de reis vanaf de luchthaven Twente naar de brouwerij van Grols in Enschede grote vertraging op. Het was zo druk dat de bus muurvast kwam te staan tussen een rood-witte mensenmassa... Na een rit van ruim vijf uur kwamen de spelers om half twee vannacht aan. In Enschede zijn dertien mensen aangehouden wegens vernielingen, openbaar dronkenschap en mishandeling. Ondanks de verloren wedstrijd van gisteren wordt Twente vandaag wel gehuldigd. Dat is voor het winnen van de KNVB-beker vorige week zondag. In New York is IMF-topman Strauss-Kaan door een kamermeisje als schuldige aangewezen in een line-up. Ze wees hem uit een rij mannen aan als degene die haar heeft aangerand. De Fransman Strauss-Kaan werd gisternacht opgepakt omdat hij zou hebben geprobeerd het kamermeisje in zijn hotel te verkrachten. Hij spreekt de beschuldiging tegen. Zijn taken zijn voorlopig overgenomen door de nummer 2 van het IMF, John Lipsky. Die heeft rond deze tijd in Washington een ontmoeting met het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds om ze bij te praten over de situatie. In de Amerikaanse staat Louisiana zijn de eerste huizen onder water gelopen door de overstroming van de rivier de Mississippi. Zaterdag werden de noodsluizen opengezet om het overtollige rivierwater te lozen. Een dunbevolkt gebied wordt gecontroleerd overstroomd om te voorkomen dat steden onderlopen. De komende dagen zal meer dan een miljoen hectare land blank komen te staan. Zo'n 25.000 bewoners van Louisiana worden erdoor getroffen.